En daar begon hij te schieten. En eh, nou, volgens ooggetuigen heeft dat tientallen eh, seconden geduurd. Acht leerlingen en een bewaker zijn om het leven gekomen. De schutter is een leerling van de school. Hij is opgepakt. Duitsland is vanochtend opgeschrikt door plofkraken op twee verschillende plekken. In de stad München-Gladbach, niet ver van Roermond, werden twee geldautomaten in een bankgebouw opgeblazen. En in Gronau, vlakbij Enschede, werd met twee explosieven de gevel van een bankgebouw geblazen. Niemand raakte gewond. De politie zegt dat de drie of vier verdachten er vandoor gingen in een auto met een Nederlands kenteken. Cristiano Ronaldo kan zijn bekende vreugdedansje weer doen. Na zes jaar is de voetballer weer de best betaalde voetballer ter wereld, meldt het Amerikaanse Amerikaanse zakenblad Forbes. Ronaldo vertrok vorig jaar van Manchester United naar Al Nasser... en krijgt een jaarsalaris van bijna 70 miljoen euro. En met alle schnabbels erbij komt het uit op 124 miljoen euro. En let op, als je je auto in het centrum van Den Haag of op straat in Scheveningen wilt parkeren... vanaf nu betaal je daar 50 euro voor, ook als je er maar 10 minuten staat. Het is een proef van de gemeente om meer mensen naar de parkeergarages te krijgen. Deze Belgische toerist schrikt ervan. Wie wil nou 50 euro gaan betalen om een winkel te gaan bezoeken? Dat maakt de zaken gewoon kapot. En wij vinden dat gewoon, allee ja, ik vind dat belachelijk duur. Ja, ook nou, deze cafébaas is niet heel blij met het plan. Ik zou zeggen, om nou te voorkomen dat de straten vol staan met auto's die er niet horen. Maar ondernemers wel hun klanten kunnen ontvangen om snel even iets te halen, te laden, te lossen. Maximaal 20 minuten parkeren, misschien een kwartier. Dan zou alles opgelost zijn. Nou, over een jaar wordt gekeken of die proef heeft gewerkt. Het weer, lekker zonnetje vandaag. Alleen in het noorden zijn wat meer wolken te zien. Blijft overal droog en de temperatuur ligt tussen de 12 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Zaandijk en Permanent staat 4 kilometer file. Dit komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstok is dicht en hou rekening met een kwartier vertraging.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 I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Ik ben vandaag begonnen met The Animals, House of the Rising Sun. Gevolgd door Johnny Cash, I Walk the Line. En we gaan door met Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Well, since my so lonely. I'll be so lonely. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely. They could die keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on oh, the street, they'll never, they'll never look back and think it's so, and think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. it be? lonely. lonely they could die. De temperaturen beginnen eindelijk iets op te lopen en ook de zon, gelukkig, laat zich dat vaker zien. Hoewel de nieuwe eenjarige plantjes het beste na de ijsheilige... en dat is dit jaar 11 mei tot zondag 14 mei de grond in kunnen... is het opruimen en snoeien van de oude planten, takken en hagen nu prima te doen. Nu is het moment om je tuin zomers klaar te maken. En het snoeien en het opruimen is daarbij een must. En vergeet daarbij niet je gras. Je zult versteld staan wat er allemaal bij het vecticuleren aan onkruid en mos uit je gezond komt. Maar ook door het snoeien van bomen en hagen en het opruimen van de oude planten, takken en bladeren heb je zo een berg huisvuil. De volgende is Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down? before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. kust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Nights in white satin Never reaching the end Letters out meaning to send beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore.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 Booker T en de MG's met Green Onions. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Down the same old strip I gotta find a new place Where the kids are hip you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, I get around. cause it's never been beat And we've never missed yet with the girls we meet get I get Dit waren de Beach Boys met I Get Around. Zandvoorts Verhalenmiddag. Boswachter Gerard Scholte vertelt over de Amsterdamse waterleidingduinen en de naderende lente. 3 euro, inclusief koffie of thee. Graag vooraf aanmelden via 3040700. 3040700 of de balie dbt at plus.zandvoort.nl balie dbt at plus.zandvoort.nl en het is maandag 8 mei van 2 tot half 4. De locatie, de blauwe tram. De volgende, The Temptations, My Girl. was Roy Orbison met Only the Lonely. Sinds december is in het Zandvoort Museum de eigendomsakte van de heerlijkheid Zandvoort uit 1722 te bewonderen. In een glazen vitrine liggen het originele eigendomsdocumenten met lakzegel. Ondertekend door de Amsterdamse koopman Paulus de Sloot en de kwitantie. Na dit weekend gaan ze weer terug naar de huidige eigenaar van de documenten, het Noord-Hollands Archief. Deze nog niet eerder geëxporteerde documenten zijn door het Noord-Hollands Archief tijdelijk in bruikleen gegeven. Voor de deur van het Zandvoort Museum staat ook vijf buitenpanelen in het kort informatie over wie Paulus Lood was en wat hij heeft ondernomen in zijn aangekochte heerlijkheid Zandvoort. Meer welvaart te brengen. Het Zandvoort Museum aan het Gasthuisplein is dit weekend van 11 tot 5 uur geopend. De volgende is Buddy Holly, That'll Be Day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a that that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your loving. Uh, all your hugs and kisses and your money too. Uh, you know you love me, baby to hear you tell me maybe that someday will I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, that that'll be the day when I die. shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. myself. like a summer geeft een nieuwe energie en het helpt je om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. En prijs via www.plus.zandvoort.nl schuinstreepje cursussen. En het is van 8 mei tot 12 juni. Elke week op maandag van kwart voor 7 tot 8 uur. Locatie Pluspunt Zandvoort Noord. Bill Haley en his Comets. Rock around the clock. One, two.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 Frank Sinatra, geboren in Hoboken, New Jersey, besloot zanger te worden nadat hij Bing Crosby op de radio had gehoord. Hij begon in kleine clubs in New Jersey en kwam op die manier onder de aandacht van trompetist en bandleider Harry James. Zijn hele carrière werd hij ervan beschuldigd... contacten in het maffia- en criminele circuit te hebben. Frank Sinatra werd zelfs onderzocht door de FBI... voor zijn vermeende relatie met de maffia. Hier is Frank Sinatra met I've Got You Under My Skin. my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't I've got you under my skin. Yes, I've the heat Buffalo Springfield met For What It's Worth. Provincie investeert 1,5 miljoen euro in slimme oplossingen om elektriciteitsnet te ontlasten. Bedrijven die gezamenlijk stroom willen delen op een bedrijventerrein... of agrariërs die overtollige energie willen opslaan in een batterij... kunnen daarvoor subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. Dat geldt ook voor bewonerscollectieven die samen energie willen opslaan... of voor andere slimme oplossingen die het elektriciteitsnet kunnen ontlasten. De provincie investeert ook in 2023 in totaal 1,5 miljoen euro in subsidie die deze oplossingen mogelijk maakt. De vraag naar elektriciteit groeit hard. Steeds meer huizen schakelen over op warmtepompen. Het aantal elektrische auto's groeit en bedrijven elektrificeren om te verduurzamen. Ook wordt er op steeds meer plekken lokaal energie opgewekt door zonneparken en windparken. Op verschillende plekken in de provincie heeft het elektriciteitsnet daardoor zijn maximale capaciteit bereikt. De provincie doet er samen met de netbeheerders en gemeenten alles aan om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland Optimaal kan blijven functioneren. De Monkeys. I'm a Believer. for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less a given thing what's the use in trying?